spoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. De storm heeft nog niet tot grote problemen geleid. Op sommige plekken staat er water op de snelweg... en tussen Amsterdam en Breukelen rijden geen treinen... omdat er een boom op het spoor is gevallen. Vooral in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht waait het flink. In Vlissingen is een windstoot gemeten van 141 km per uur. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgekondigd vanwege zeer zware windstoten. Gisteren werd al bekend dat uit voorzorg ruim 100 vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Als de Palestijnen blijven weigeren om met Israël aan tafel te gaan zitten voor vredesonderhandelingen, dan krijgen ze geen geld meer van de Amerikanen. Dat dreigement heeft president Trump getwitterd. Volgens hem geven de Amerikanen elk jaar honderden miljoenen hulpgeld aan de Palestijnen. Die zijn boos omdat Trump Jeruzalem heeft erkend als hoofdstad van Israël. Over twee weken is het gedaan met het goedkope groepsretour van de NS. De kaart werd vanaf de introductie in 2013 veelvuldig misbruikt en dat bleef zo, ondanks dat de spoorwegen de regels een aantal keren aanpasten. Dus schafte de NS de kaart op 15 januari af, schrijft het AD. Er komt wel iets voor in de plaats, namelijk het NS-groepsticket. De voorwaarden voor deze kaart zijn minder aantrekkelijk voor mensen die er misbruik van willen maken. Mensen die na een psychose of een andere ernstige aandoening weer terugkeren in de maatschappij, hebben grote moeite om mee te kunnen komen. Volgens Gronings onderzoek lukt het de meesten niet om volledig mee te draaien. Ze hebben problemen met persoonlijke hygiëne, zelfstandig wonen, sociale contacten en op het werk. Het weer, halverwege de ochtend woedt er aan de kust een westerstorm met de meeste wind op de Wadden. Daar zijn windstoten tot rond de 120 km per uur mogelijk. Ook ver landinwaarts zijn er zeer zware windstoten. Verder is er veel regen, vooral in het noordoosten.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 internet. www.zfmzandvoort.nl My lucky strike got me so high and then she dropped me, but she got me, she got me, she got me, yeah. Took me inside and then she rocked me, she keep me up all night. This is what it sounds like. My lucky strike, my lucky strike. Your body rocking, keep me up all night. One in a million, my lucky strike. Stuck in a red you take me to the sky 106.9 ZFN you just made allemaal fijne dagen en een